staan weer bij de haken en turen in de lucht. En kijken op de klokken, mijn duiven die vliegen van oost en van west. Mijn vogels, ze doen het weer best. Duiven op de vlucht, hoe vroeg draaien gaan ze wel in de hakken. Door storm en door regen komen zij weer vlug naar huis terug. Ik heb maar één hobby en dat zijn mijn duiven. Die vogels, daar hou ik zo van. Ik wil aan die sport alles doen, alles geven, zolang als ik leef, als ik kan. En iedere zondag dan gaan ze weer mee en vliegen van ver over zee. Duiven op de vlucht, we staan weer bij de haken en turen in de lucht. En kijken. gaan ze wel in de haken, Door storm en door regen komen zij weer vlug naar huis terug. Ze gaan in de korven naar heel verre landen, met vliegtuig, met boot of met trein. Dan sta je te wachten totdat ze weer komen. Ach jongens, die sport is zo fijn. Mijn duiven die gaan op de vlucht ver van huis, toch komen ze altijd weer thuis. Don't